บุ๊กทู ยี่สิบเอ็ด 21. 21. การสนทนาสอง Small Talk, deel 2. Small talk 2. คุณมาจากไหนคะ Waar komt u vandaan? Waar komt u vandaan? มาจากบาเซลค่ะ Uit Basel. Uit Basel. บาเซลอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ Basel ligt in Zwitserland. Basel ligt in Zwitserland. ดิฉันขอแนะนำให้คุณรู้จักกับคุณมิลเลอร์ได้ไหมคะ Mag ik u de heer Müller voorstellen? Mag ik u de heer Müller voorstellen? เขาเป็นคนต่างชาติ Hij is buitenlander. Hij is buitenlander. เขาพูดได้หลายภาษา Hij spreekt meerdere talen. Hij spreekt meerdere talen. คุณมาที่นี่ครั้งแรกใช่ไหมคะ Bent u voor de eerste keer hier? Bent u voor de eerste keer hier? ไม่ใช่ ดิฉันเคยมาที่นี่เมื่อปีที่แล้วค่ะ Nee, ik was vorig jaar ook al hier. Nee, ik was vorig jaar ook al hier. แค่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นค่ะ Maar slechts één week. Maar slechts één week. คุณชอบที่นี่ไหมคะ Hoe bevalt het u bij ons? Hoe bevalt het u bij ons? คนที่นี่ใจดี ดิฉันชอบมากค่ะ Zeer goed. De mensen zijn vriendelijk. Zeer goed. De mensen zijn vriendelijk. และดิฉันก็ชอบทัศนียภาพด้วยค่ะ En het landschap bevalt me ook. En het landschap bevalt me ook. คุณทำงานอะไรคะ Wat bent u van beroep? Wat bent u van beroep? ดิฉันเป็นนักแปล Ik ben vertaler. Ik ben vertaler. ดิฉัน แปลหนังสือ Ik vertaal boeken. Ik vertaal boeken. คุณมาที่นี่คนเดียวใช่ไหมคะ Bent u hier alleen? Bent u hier alleen? ไม่ใช่ สามีของดิฉันก็มาที่นี่ด้วยค่ะ Nee, mijn vrouw is ook hier. Nee, mijn man is ook hier. และนั่นเป็นลูกทั้งสองคนของดิฉัน En daar zijn mijn twee kinderen. En daar zijn mijn twee kinderen.